Berichten over terreurdreigingen in Jemen brengen daar geen verandering in. Minister Timmermans maakte gisteravond bekend dat de Nederlandse ambassade in Jemen is genoemd als mogelijk doelwit voor een aanslag. Daarom zijn ook de vier medewerkers van de diplomatieke post die er nog waren teruggehaald naar Nederland. Vorige week besloot de VS om de ambassades in Jemen en 18 andere landen voorlopig te sluiten, omdat er berichten opgepikt waren over aanslagen. Hoewel andere westerse landen ook ambassades in Jemen sloten, zag Nederland daar in eerste instantie van af. Toen de dreiging concreter werd, ging minister Timmermans om. Het treinongeluk in Canada van vorige maand betekent het einde van de verantwoordelijke spoorwegmaatschappij. Door het ongeluk in het stadje Lac Mégantic raakte, raakte het bedrijf in financiële problemen waarna het failliet is verklaard. Doordat het spoor nog steeds niet is vrijgegeven, liep het bedrijf veel geld mis. Verder zijn veel fondsen gereserveerd voor de schoonmaak van de rampplek en toekomstige rechtszaken. In het stadje kwamen 47 mensen om het leven toen een trein met tientallen oliewagons ontspoorde. Een groot deel van Lac Megantic werd weggevaagd. André Rieu gaat een concert geven op de Noordpool. De violist en orkestleider is van plan om met 70 muzikanten af te reizen naar de Poolcirkel. Rieu wil al jaren een concert geven op de Noordpool om aandacht te vragen voor de klimaatverandering en het smelten van de ijskappen. Het concert staat nu gepland op 18 augustus volgend jaar. Alleen het weer kan nog goed in het eten gooien. Volgens zoon Pierre Rieu zal twee weken voor de geplande datum bekend zijn of het concert door kan gaan. De kosten voor de reis zijn zo'n 2,5 miljoen euro.